mails om huurverlaging. Nu zegt ze dat ze dat niet had moeten doen. Maar verkocht minder smartphones. Het waren er ruim 77 miljoen. En dat is een procent minder dan in het laatste kwartaal van 2016. De hogere omzet duidt erop dat de duurdere iPhone X wel goed heeft verkocht. Voor het lopende kwartaal verwacht Apple een lagere omzet dan analisten hadden voorspeld. Op Schiphol heeft de afgelopen avond brand gewoed in de wc van een trein. De brand was snel geblust, maar de rookontwikkeling was enorm... en die rook die waaide ook naar boven de stationshal in. Na korte tijd kon het treinverkeer weer havat worden. De stationshal is ontlucht. In Saoedi-Arabië hebben ruim 100.000 vrouwen gereageerd op 140 vacatures bij de douane. Verwacht wordt dat meer vrouwen zich melden. Niet eerder mochten vrouwen in het streng islamitische Saoedi-Arabië bij de douane werken. Kroonprins Mohammed bin Salman versoepelt de regels voor vrouwen... om het land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders en toeristen. Het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw. In de Limburgse heuvels kan de sneeuw ook nog even blijven liggen.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 was right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.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 Nadat Hoekema in 2015 was opgestapt... bleef het paar nog een tijdje in de woning van 2 miljoen wonen... voor 1400 euro per maand. Bart vond dat het wel een paar honderd euro minder mocht zijn... aangezien haar man even geen werk had. Ze vroeg de gemeente in enkele e-mails om huurverlaging. Nu